De gedragswetenschappers van het RIVM hebben het afgelopen jaar gezien... dat we ons steeds minder goed aan de maatregelen houden, zegt verslaggever Gerry Eikhoff. Aan de ene kant omdat we er geen zin meer in hadden... aan de andere kant omdat het praktisch steeds lastiger werd... En natuurlijk bovendien ook omdat heel veel mensen dachten dat met die vaccinaties er weer veel meer kon. je hoort het Hugo de Jonge nog zeggen. Dansen met Jansen. En wie dacht niet van na de tweede prik kun je weer zingen en swingen en zoenen. Komende vrijdag is er een persconferentie. Het kabinet zal zich dan vooral op ons gedrag focussen... en aan de hand daarvan besluiten over maatregelen nemen. Het is nog maar de vraag of er op 31 december een grote landelijke vuurwerkshow komt. De burgemeester van Rotterdam heeft er zo zijn twijfels over. Als de huidige coronamaatregelen tijdens oud en nieuw nog gelden, dan gaat de boel niet door, zegt hij. De show organiseren is dan volgens Abu Taleb onhaalbaar. Voorlopig gaan er geen dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen van het dolfinarium in Harderwijk naar een attractiepark in China. De rechter steekt er een stokje voor. Dierenclubs wilden de verhuizing tegenhouden omdat ze bang zijn dat ze daar bijvoorbeeld voor publiek door een hoepel moeten springen en er slechter af zijn dan hier. En goed nieuws voor de fans van de serie Squid Game. Er komt volgens de regisseur een tweede seizoen aan. En even om je geheugen op te frissen. In de serie speelt een groep mensen kinderspelletjes en als je verliest, dan ga je dood. De winnaar krijgt een hoog geldbedrag. Het kan nog wel even duren voordat het nieuwe seizoen te zien is, zegt de regisseur. Hij laat wel weten dat in de nieuwe reeks in ieder geval één van de hoofdrolspelers terugkeert. Het weer. Vannacht kan het licht vriezen. Morgen in het noorden regen. In de rest van het land droog. En een graad of 11.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 You feel blue, you feel sad. You miss the dearest pal you ever had. There'll come a time, don't you forget it. There will come a time when you'll regret it. Someday when you are lonely, your heart will break like mine and you'll want me only after you've gone, after you've gone away. Thank you. all kinds of welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz. En eh, ja, we hadden een flitsende opening. En dat was van dezelfde cd, was het eerste uur mee begonnen ben. Eh, Pure Imagination heet de cd 2019 van Amber Weekes. En eh, After You're Gone, heel bekend nummer. Maar vooral dit uptempo was wel erg lekker toch op de zondagochtend. Ik hoop dat je genoten hebt van je koffie. Misschien ben je nog wel met iets bezig. Misschien zit je lekker de krant te lezen. Want het is nog niet echt weer om eruit te gaan. Af en toe zie ik wel een zonnetje hier in Zandvoort schijnen, maar het is misschien toch nog even afwachten of het droog blijft. Eh, ja, twee uur, dan staan er weer mooie muziek op de rol. Ik zie onder andere staan de namen van Johnny Griffin... Mark Johnson, Nina Simone, Ted Nash... Marieke Koopman, Steven Feike, Hieromik. En ja, voor alles zit er wat bij. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en geniet. Samenstelling, presentatie, Alco B. Ehm, eens even kijken wat ik nu heb klaargezet. Een, oh ja, een bekende saxofonist, eh, Jane Ira Bloom. Ik dacht dat het Engelse was. In the wee small hours of the morning. Jane Ira Bloom, Amerikaanse eh, eh, saxofoniste. En in The Wee Small Hours of the Morning, heel bekend nummer natuurlijk. Mooie uitvoering. Eh, ja, dan heb ik nu klaar liggen uh, een van mijn favoriete cd'tjes. En dat is een release van Johnny Griffin Orchestra. The Big Soul Band. Dat is in 2013 opnieuw uitgebracht. Betreffen opnames uit 1960. En eh, dat is eh, leuke muziek. En Wait on the Water is een, eh, een, een, nummer wat iedereen wel kent. En dit is in dus de interpretatie van Johnny Griffith, de Big Soul Band. En muziek uit 1960, maar opnieuw uitgebracht in 2013. En dan ga ik hem even opzoeken. Wait on the Water. Komt-ie. En dat was eh, de Johnny Griffin Orchestra, Wait on Water. Wait in Water, en dat is de Big Soul Band. En prachtige muziek. Ik zit even te kijken wie er allemaal op meedoet. Johnny Griffin natuurlijk de saxofoon, Harold Mayburn piano. Eh, of Bobby Timmons piano. Eh, Clark Terry zie ik staan. Charles Davis. ik zie verder staan... Even kijken of ik nog het hele bekende... Frank Strozier. Eh, Bob Crenshaw op de bas of Victor Sproles op de bas. En de drummer, hey, Charlie Persip. Nou, hele bekende namen, Een van mijn favoriete eh, cd'tjes. Ja, dan moet ik tot mijn spijt bekennen dat ik iets vergeten ben mee te nemen van huis. Ik had eh, aangekondigd iets te gaan draaien van Abdullah Ibrahim. Maar die muziek heb ik helaas eh, niet meegenomen. Dus dat moet ik bewaren tot een volgende keer. En dan zou ik zeggen, luister zeker, want dat is eh, eh, hele mooie muziek. kortom, we gaan verder met een basspeler. En zijn naam is Mark Johnson. Heeft in 2021 weer een cd uitgebracht, Overpass. En daarvan het nummer Het Love Team from Spartacus. Mark Johnson. muziek van Mark Johnson. Uh, die vermengt traditionele jazz in levende structuren en improvisatie. En heeft toch een hele intuïtieve, unieke stijl ontwikkeld. Het is best wel een prestatie om uit een eh, enkele contrabas zoveel mooi geluid te laten komen. En dit allemaal van de cd Overpass, CD uit 2021. En Love Team van Spartacus. Die Mark Johnson, die is steeds trouwens geprobeerd door Alien Elias, daar is hij overigens mee gehuwd. heeft hij ook samen wel eens een cd meegemaakt. Eh, Swept Away, het cd 2012. Dan is hij samen met zijn echtgenote. En dat klinkt ook wel aardig. Daar laat ik ook een stukje van horen. Een lang nummer, dus ik ga het wel afkorten. Swept Away. zover deze prachtige cd Swept Away van eh, eh, Johnson en Elias. Johnson speelde natuurlijk in een fantastische bassolo. En Elias, die natuurlijk als, voornamelijk als zangeres kennen, speelde weer de piano. Prachtige cd uit 2012. Eh, een poosje geleden las ik in de krant een, eh, een, een eh, ja, iets over muziek. En dat, mochten mensen hun favoriete muziek noemen. En iemand noemde toen als een van de beste zangeressen die bestond... Karen Carpenter en het, met het nummer Solitaire. En toen dacht ik, dat is volgens mij ook een nummer... wat Nina Simone heeft eh, gezongen. En toen ben ik toen gaan opzoeken. Solitaire. En inderdaad, Nina Simone heeft dat inderdaad ook gezongen. En eh, dat staat op de Amazing Nina Simone box. En ik wil het graag laten horen, want het is een eh, mooi nummer geworden. En dat, niks ten nadelen van de Carpenters. Maar dit is, het is trouwens niet hetzelfde nummer. Het zijn twee totaal verschillende nummers. Maar Solitaire van Nina Simone. since you've gone I spend each lonely night Dealing out the cards from left to right And the king of hearts is there to remind me That I'm all alone all it's meant to you And my heart got lost somewhere in the shuffle So I'm all alone we are playing in a game with no rules, just made for fools. Now the joker has a laugh on me, cause I played my hand so carelessly. And until you wanna share feeling I'll be dealing be uitvoering van Nina Simone Solitaire, het kaartspel. Wie, weet wordt het wel weer veel gespeeld... nu de, de, de, het aantal besmettingen zo grandioos toeneemt. Ja, lockdown zal er niet meer in zitten, maar dat is toch wel eh, heftig allemaal weer. Uh, oh ja, ik las een tijd geleden een leuke uitspraak van eh, eh, Ron Carter. Die werd gevraagd waarom hij zo vaak standaard speelt... terwijl zoveel muzikanten erop staan hun eigen deuntjes te schrijven. Was je heel typisch beknopt. Artiesten zijn niet per se de beste schrijvers... En het bewijs daarvan is dat zij de enige mensen zijn die hun materiaal spelen. Als de nieuwe jongens betere deuntjes schrijven dan ik... dan speel ik ze misschien wel. Dus tot zover Ron Carter. En dan heb ik het eigenlijk over Ted Nest, componist-arrangeur... die de muziek van de Westside Story weer eens eh, onder handen genomen heeft. En dat is een, een mooie cd geworden. Dus even kijken hoe die heette. Eh, Ted Nash eh, en featuring Ben Allison. en dat is The Westside Story, Songs, een cd 2019. En ik heb gekozen voor het nummer Cool, Ted Nash. Even kijken, hier heb ik hem. Ted Nash, eh, Somewhere. Even kijken hoe die precies heet. Uh, somewhere. West Side Story Songs. Somewhere Else heet hij officieel. Somewhere Else West Side Story Songs. En gitarist Steve Cardenas, bassist Ben Allison en uh, Ted Nash natuurlijk op de tenorsaxofoon. Prachtige cd met muziek van Bernstein, de musical West Side Story. ik had gezegd dat ik wat bossa muziek erin zou gooien vandaag. Dus tijd voor Stacy Kent en eh, zangeres en Jim Tomlinson. So nice. would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice. Life would be so nice. still samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh, yes, that would be so nice. Should it be you and me, I could see it would be. with me. was natuurlijk Stacey Kent en eh, Jim Tomlinson eh, van de cd. Eh, eens even kijken hoe de cd ook weer heet. The Lyric en de cd uit 2006. de hoogste tijd om iets over, aan de agenda te doen. En ja, dan begin ik maar met Jazz in Zandvoort. Daar kan ik weinig over vertellen. Alleen dat alle concerten, bijna, dat alle concerten van dit jaar uitverkocht zijn. Vandaag eh, Jasper Staps uitverkocht. Eh, begin december Korbakken en V. Klaassen uitverkocht. Dus het loopt goed allemaal. En eh, dat is natuurlijk wel leuk om te horen. Maar er is wel meer jazz in de buurt hoor. Zo zag ik dat onder andere e- even kijken van Madeleine Peru. Die speelt in... Eh, even kijken, in Haarlem. Dat is voor de meeste mensen wel te doen hier in de regio natuurlijk. Op 27 november eh, in de Philharmonie in Haarlem. Madeleine Perrault. En ja, als ik dan het lijstje neem van optredens die de, de laatste tijd zijn... Ik, kies er maar een aantal uit hoor. Ik zie bijvoorbeeld staan in het Bimhuis op 10 november Theo Kroeker, trompetist. Ik zie staan 12 november Mary Halverson. En 15 eh, en 16 november Brett Meldau. Als ik kijk naar uh, eh, Bird, dat is volgens mij Rotterdam... 11 november Theo Kroeger. 14 november Nubia Cartia, de saxofoniste. Eh, en dan kijk ik even naar de, wat er nog meer hier staat... wat ik kan melden. Uh, eh, 16 november Brussels Jazz yes Orkest... in het Concertgebouw in Amsterdam. Nou, dat zijn zomaar een paar concerten die ik eruit gehaald heb. Er is genoeg te beleven natuurlijk. Het kan allemaal weer. We weten niet hoe lang dat gaat duren, maar het kan. Eh, dan gaan we verder met muziek. En eh, dan heb ik klaargezet Marieke Koopman. Bekende naam in de muziekwereld. Vooral uit de klassieke muziek natuurlijk. Want iedereen kent Tom Koopman. En Marieke is een dochter van hem. En die heeft een cd uitgebracht. Getiteld Chapter One. En daarop stinkt ze allerlei uh, eh, jazzstandards. En het grappige is, haar vader speelt ook mee op één nummer. En daar speelt hij op een... Ja, het klinkt een beetje spinetachtig. Misschien is het een celeste of zoiets. En dat is een leuk nummer geworden. En dat is, eh, even kijken welke dat gaat worden. Marieke Koopman met... Eh, eh, Someone to Watch Over Me. En de, de celeste, spinetachtige muziek... wordt door Ton Koopman zelf, haar vader, bespeeld. said love is blind. Still, we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain land big affair I cannot bijzonder, bijzonder. Eh, ja, mengsel van jazz en klassiek zou ik bijna zeggen... door Ton op, eh, als begeleider van zijn eigen dochter. Eh, nou is een mooie cd geworden met allerlei mooie standards. standards. Uh, eens even kijken wat ik verder heb. Oh ja, als we dan toch een beetje in de klassieke hoek zitten... dan kies ik voor een, een, een, pianiste, Hiromi... Uh, Hiromi heet ze. En die heeft een, een Silver Lining Suite uitgebracht. En dat heeft heel veel te maken met eh, corona. Want ze zou op tournee gaan, maar dat is allemaal niet gelukt door de corona. En vandaar dat ze die suite heeft geschreven over de isolatie en eh, de eenzaamheid en noem alles maar op. Het is een mooie cd geworden. Maar op het einde, daar staat een eh, nummer. dan moet ik even kijken hoe dat precies heet. dat is een... Eh, Ribera del Duro. Dat is eigenlijk... Eh, dat is ook daar een bijzondere vrouw. Die bijzondere kleding draagt als ze op moet treden. Haar haar altijd op een vrij unieke wijze heeft zitten. Dus Hiromi is heel bijzonder. Maar dat laatste nummertje, dat staat eigenlijk los van die suite. De Silverlining Suite. Maar dat is eigenlijk genoemd naar haar favoriete wijn. Ribera del Duro. En dat is het nummer wat ik uitgekozen heb. Daar komt ze, Hiromi. Een eh, vrij nieuwe cd, 2021 natuurlijk. is Vingersvlucht natuurlijk, als je dit zo hoort. Eh, eh, mooi nummertje en dat komt af van de cd Silverlining eh, Silver Lining Suite. cd uit 2021 en ik zie dat in de band allemaal Japanse namen zitten. En dat is viool, altviool, cello en nog een viool. Dus ja, mooie cd, leuk in deze tijd. Eh, dan kom ik bij een oude rot in het vak die al heel wat cd'tjes gemaakt heeft. Dit is zijn 39e cd als eh, studioalbum als leider. En dan heb ik het over Joe de Francesco. En ja, die speelt orgel, piano, keyboards en zelfs saxofoon op dit nummer... wat ik ga laten horen van de nieuwste cd van eh, Joe de Francesco. even kijken, dit heb ik hem. And If You Please. up to heaven. And if you please, let me love you forever. In this bliss I surrender my soul, my heart in sweet tender. From that first playful glance, full of sparkling romance while the sigh in the sky whispers love so divine. Was it me, maybe you, how we knew this was true? Just a matter of time. I was yours, you were mine. If you please, let our love be forever. Bless our hearts in each other there's prayer, there's love, divine splendor. sigh in the sky whispers love so divine. Was it me, maybe you, how we knew this was true? Just a matter of time. I was yours, you were mine. So, if you please, let our love be forever. Bless our hearts in each other this prayer, this love, divine splendor. was eh, Joey de Francesco. En die doet de zang, de, de orgel, trompet, tenorsaxofoon... keyboards, piano en de productie. En hij werd bijgestaan door Lucas Brown... De, eh, gitaar, orgel, keyboards en Michael Ode. En in dit nummer wat ik heb laten horen... Eh, speelde hij natuurlijk de tenorsaxofoon... en deed hij ook de zang als een echte crooner. Een beetje een old school nummertje, maar wel lekker in het gehoor. Ja, je hebt geluisterd naar ZFM samenstelling presentatie Alco B. En ja, ik heb van alles wat gedraaid, oud en nieuw. En ik ga eruit met Theo Kroeker. Ik wens je een hele fijne zondag. En eh, maak er een mooie dag van. Ga erop uit, lees een boek, luister naar muziek. Doe leuke dingen en geniet, geniet, geniet. Komt-ie, Theo Kroeker, Wide Open, The Star People Nation komt dat van.